12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een flatbrand in Wageningen heeft de brandweer 10 mensen van hun balkon gered. In een van de woningen brak brand uit... waardoor twee woonlagen vol rook kwamen te staan. Mensen konden niet via de vluchtwegen naar buiten en moesten naar hun balkon. De brandweer heeft hen met een hoogwerker in veiligheid gebracht... en heeft ook enkele huisdieren gered... Een aantal bedrijven wil niet meer adverteren rond de uitzendingen van Veronica Insight. Ook willen onder meer Gamma en KPN in gesprek met de zender. Aanleiding is onder meer de uitspraak van Johan Derksen... dat het wel meevalt met het racisme in Nederland. Talpa stelt dat alle uitspraken binnen het tv-programma... voor rekening zijn van de mensen aan tafel. Zo'n 185.000 ondernemers hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het betalen van hun belasting uit te stellen. Ondernemers die hard zijn getroffen door de coronacrisis kunnen sinds maart uitstel aanvragen voor betaling van bijvoorbeeld btw en loonheffingen. In totaal gaat het om ongeveer 10 miljard euro. In de haven van Rotterdam is in twee maanden geleden niet 1500, maar 3200 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren bestemd voor de Nederlandse en Belgische markt. Na onderzoek van de Belgische justitie zijn nog eens twee mensen opgepakt. Een Nederlander en een Belg. De Belg is de hoofdverdachte in de zaak. 22 militairen uit Oorschot zitten thuis in quarantaine... in afwachting van de resultaten van een coronatest. Ook de rest van de eenheid is preventief naar huis gestuurd... om verdere verspreiding van het virus over de kazerne te voorkomen. Ruim 30 militairen hebben klachten die mogelijk op een coronabesmetting duiden.